Mark Visser met het NOS Journaal. Het noodlijnende Griekenland hulppakket, maar dan ook banken en andere financiële instellingen gaan meebetalen. Volgens minister De Jager is dat de afspraak die de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy gisteravond achter de schermen hebben gemaakt. Sarkozy en Merkel spraken elkaar in de aanloop naar de eurotop van vanmiddag in Brussel. Daar moeten de Europese leiders het eens worden over nieuwe steun aan Griekenland. De Tweede Kamer debatteert op dit moment met minister De Jager over de Nederlandse inzet op die top. De jager is positief gestemd, nu Frankrijk en Duitsland het alvast eens zijn geworden. Je kunt ervan uitgaan dat er vandaag belangrijke beslissingen genomen kunnen worden, zei hij. Volgens hem heeft Griekenland tot 2014 nog eens 90 miljard euro extra nodig. Werknemers in de zorg en jeugdzorg moeten voortaan een verklaring van goed gedrag hebben. In bijvoorbeeld het onderwijs en de kinderopvang is personeel al langer wettelijk verplicht om zo'n verklaring omtrent het gedrag te overleggen. In andere sectoren kunnen werkgevers zo'n verklaring verplicht stellen voor hun personeel. In de zorg en jeugdzorg gebeurt dat wel al steeds vaker, maar volgens staatssecretaris Steven nog niet vaak genoeg. Daarom stelt hij het ook in die sectoren verplicht. Om het gemakkelijker te maken een verklaring omtrent het gedrag aan te vragen, kunnen mensen dat in de toekomst ook via internet regelen. Het ROS stopt met een groot deel van de kinderprogrammering. Vanaf 1 januari wil de omroep ruim 80% van de programma's van de buis halen. Aanleiding zijn de richtlijnen van het commissariaat voor de media over wat wel en niet mag op het gebied van merchandising. Het ROS kreeg de afgelopen jaren boetes van het commissariaat vanwege merchandiseproducten rond de kinderprogramma's Biba Boerderij en het Sprookjesboomfeest. In beide gevallen zou de derde winst hebben gemaakt en dat mag volgens de mediawet niet. Het weer, af en toe zon, verspreid over het land ook kans op een bui. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOE. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A2 Utrecht ten Bosch vanwege werkzaamheden tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein 4 kilometer. Dat zijn werkzaamheden.